12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat is bij Muidenberg begonnen aan een mega-operatie. Het verplaatsen van de nieuwe spoorbrug. De brug moet een afstand van 400 meter afleggen. Als het meezit gebeurt dat in 6 uur, maar het werk kan uitlopen tot morgenochtend. De mega-operatie heeft ook gevolgen voor het verkeer. De A1 is tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg tot morgen 12 uur dicht. Ook verbindingswegen zijn afgesloten. De verplaatsing is te volgen via livestream van Rijkswaterstaat. Alle Nederlanders die gewond raakten bij het busongeluk bij Trek weer thuis. Twaalf slachtoffers konden vanmiddag het ziekenhuis al verlaten. De andere twaalf werden vroeg in de avond ontdagen. Bij het ongeluk kwam een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Waarschijnlijk is de Bulgaarse vrachtwagen tegen de Nederlandse touringcar geklapt. De bus was op weg naar Parijs. De hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet, op wie vandaag een aanslag is gepleegd, moet vijf jaar en tien maanden de cel in. Ook de chef van de politieke redactie is veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf. Ze stonden onder meer terecht voor het openbaar maken van staatsgeheimen. Kort voor de uitspraak werd buiten het gerechtsgebouw geschoten op de hoofdredacteur, maar hij bleef ongedeerd. In Chili is Margot Honecker op 89-jarige leeftijd overleden. Ze was sinds 1994 de weduwe van oud-DDR-leider Erich Honecker. Ze bleef geloven dat de DDR een geslaagde staatsvorm was... die zijn inwoners gelijkheid, geluk en welvaart bezorgde. Margot Honecker woonde sinds begin jaren 90 in Chili. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Na acht jaar krijgt de Britse hoofdstad weer een Labour-burgemeester. Khan neemt het stokje over van de conservatief Boris Johnson... die sinds 2008 burgemeester van Londen was. De verkiezing van Khan is bijzonder. Hij is de eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad. Het weer ook vannacht helder. Morgen volop zon met temperaturen tot 25 graden.